Kees Groot met het NOS-journaal. Gingen op inlichtingendienst AIVD door het kabinet. Die bezuiniging van 68 miljoen euro laat diepe sporen na, staat in een rapport. Het kabinet draaide een deel van de bezuiniging terug... sinds de toenemende dreiging van jihadisten en de bezetting van de Krim door Rusland. Maar volgens de Rekenkamer heeft het kabinet daarmee de wendbaarheid van de dienst overschat. De deskundigheid bij de AIVD verdwijnt, stelt de Rekenkamer. De Tweede Kamer wil uitleg van premier Rutte over uitspraken van oud-staatssecretaris Teven vandaag in het Parool. Die zegt dat hij wel degelijk aan een topambtenaar van justitie heeft gemeld welk bedrag er met de deal met drugscrimineel Kees H. was gemoeid. Dat was 4,7 miljoen gulden. Volgens Teven heeft minister Opstelten er bewust voor gekozen dat niet aan de Tweede Kamer te melden. Zowel Opstelten als Teven moest als gevolg van de affaire aftreden. Bij een landelijke actie tegen schijnhuwelijken zijn vijf mensen opgepakt. In 42 gevallen wordt bekeken of een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken en of er strafrechtelijke vervolging kan komen. Een schijnhuwelijk wordt vooral aangegaan om legaal in Nederland te kunnen verblijven. Staatssecretaris Dijkhoff benadrukt dat het tegengaan ervan een prioriteit is van het kabinet. Schijnhuwelijken kunnen gepaard gaan met mensensmokkel en mensenhandel. De man die zondag betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Rosmalen mocht niet autorijden. Zijn rijbewijs is enkele weken geleden ongeldig verklaard. Waarom wil de politie niet zeggen. De man sloeg na het ongeluk op de vlucht. Gisteren meldde hij zich bij de politie. De man kwam zondag frontaal in botsing met de auto van een bejaard echtpaar. De 78-jarige vrouw die achter het stuur zat kwam daarbij om. Haar 80-jarige echtgenoot raakte zwaar gewond. Het weer vanavond op steeds meer plaatsen droog. De minima liggen tussen 4 en 8 graden. Morgen afwisselend buien en zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Muiden en Blaricum, 9 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 4. De A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Amstel Businesspark en Apkoude 4. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 8 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum voor Noorderloos 6. De N44 Wassenaar richting Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer.